Sunday Monday. Mark Schrander. band groot gemaakt door Jeff Lynne. En Jeff Lynne was de grote man van de Electric Light Orchestra. En dit was afkomstig uit 1979 van het album Discovery in de volksnaam. Maar Jeff Lynne die bracht het uit als Disco Very En dat als satire op de discomuziek eh, die eh, midden jaren 70 tot en met eind jaren 70 de hitlijsten bestormde. En met zijn klassieke instrumenten op de LP's van de Electric Light Orchestra dacht hij daar een eh, tegenwicht aan te bieden. En dat is hem eh, redelijk gelukt. Goedenavond en welkom op deze zondagavond bij Sunday on Monday. We zijn er tot vanavond 10 uur. En met eh, wij bedoel ik Rogier van Diesveld en ondergetekende Mark Schrander. En wij maken voor jou tot vanavond 10 uur dit programma. Je kunt eh, reageren en het leukste is als je dat doet via de chat. Uiteraard kun je daar een eh, verzoekplaatje bij indienen. Maar je mag ook een mailtje sturen naar studio.radio501.nl Dat is eh, studio.radio501.nl Radio 501, het internetstation van Nederland. En wij zenden onze programma's uit voor luisteraars over de gehele wereld. Dus niet lokaal gebonden aan welke gemeente dan ook. En wat gaan we vanavond doen in Sunday on Monday? Uiteraard eh, staat de muziek centraal en loopt als een rode draad door het programma heen. En voor de rest proberen we wat eh, leuke stukjes eh, satire te vinden. Maar of dat gaat lukken, ja, dat mag je zelf beoordelen. Of dat leuk is of niet, over smaak valt niet te twisten wat dat betreft. En mij is nogmaals gevraagd wie de band was die deze muziek speelde. Maar dat heb ik vorige week eh, voor de zoveelste keer herhaald. Dus eh, ik ga het niet nog een keer zeggen. Het is in ieder geval overtuur van Tommy het nummer. En je mag het verder zelf uitzoeken. De volgende plaat is net nieuw uitgebracht. Eric Hutchinson. Watching You, Watching Him. En eh, dat klinkt als volgt. werkelijk fantastische muziek. The Naked Eye Always Something There to Remind Me. In Nederland in de jaren 60 bekend geworden onder eh, de naam van Sandy Shaw. En die uitvoering ken je ongetwijfeld. Afgelopen week een interview gelezen met diverse disjockeys uit de jaren 70 en 80. En die vonden beginjaren een hele mooie tijd. Ze zeiden naar eigen zeggen de mooiste muzikale tijd omdat er zoveel stromingen waren. Met name de New Wave. Nou, dit nummer maakte deel uit van die New Wave periode 1983 Naked Eyes. Dus ik heb hem al eh, uitgebreid afgekondigd. Always something there to remind me. Wat gebeurt er als je het liefje bent van Madonna? Dan word je niet alleen uitgenodigd in haar bed, maar dan krijg je als beloning daarvan een platencontract. In ieder geval als je een jochie van 24 bent en er heel goed uitziet. Nou, Nick Cayman zag er destijds heel goed uit. En als we het over destijds hebben, hebben we het over 1987. Hij mocht een plaat opnemen, want dat eh, regelde Madonna allemaal verder, zolang hij haar toyboytje was. En eh, dat was een koffer. En dan moet ik eens even kijken hoor. Want uh, ga ik eens even over nadenken wie het origineel zong. was in ieder geval een Amerikaanse danceformatie. Maar ja, daar hoor je straks mee. Loving You is sweeter than ever. een ontzettende storing op. Ja, dat hoor ik. Als u nog ja. heeft, dan zal ik u even doorverbinden. Ja. Wat zegt u? Ik verbind u door. Ja, wat moet, wat moet ik dan doorverbinden? Nee, ik verbind je door. Maar uh, op mijn telefoon. Ja, als u een linker heeft, dan zal ik u even doorverbinden met een technicus. Misschien dat hij u kan helpen. Ja, maar ik, ik, ik kan niet goed horen wat ik moet doorverbinden. Nee, u hoeft zich door te verbinden. Ik verbind je door. Oh, dat gaat u doen. Oh, momentje. Zegt u? Hallo? Ja? Eh, ik heb u een ander telefoonnummer. Ja, u heeft een, een ander toestel? Ja, een ander telefoonnummer. Dat is namelijk 070. 070? Ja. 483. 793? Nee, 483. 484? Nee, 483. 483? Ja, en dan nog een keer 483. En dan nog muziek, mevrouw. Ik krijg Wat zegt u? Uh, nou, ik zal het nog separeren. keer proberen.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 Ja, dat gaat een echte soap worden. En ik eh, vroeg aan, eh, aan jullie allemaal eh, wie de naam wist van de groep die in de jaren 60 het nummer Loving You is Sweeter Than Ever Nou, daar is meteen op de chat op gereageerd. Het origineel is van de Four Tops. Uiteraard zou ik haast willen zeggen. In ieder geval degene die dat heeft aangemeld. Hartelijk dank en blijf luisteren in ieder geval naar Sunday on Monday. Tot vanavond 10 uur. Een programma van Rogier van Diesveld en ondergetekende Mark Schrander. Goed, eh, dan hebben we nog veel meer muziek te gaan. Eh, dat is eh, een groot artiest in de jaren 70, 80, ook nog 90. Hij is een aantal jaren geleden veel te jong overleden, maar dat kan niet anders met zo'n levensstijl. Hier is Mink DeVille, een van zijn mooiste, Just Your Friends. If it's something to make you laugh cuts me deep. Behind my back, I'm cut in two. I don't believe you know what's right from wrong. This is the price I pay for feeling so strong over you. You know that all of the time I laid my heart on the line. And how I was so blind, I only saw the good side of you. July. I don't know why I want more, but I would sleep by your door for the truth. For the truth. Now it might be, tell me, is it me? Is it just your friend? bike out of the shed, make a fresh start, get out of my head. When the head spins, there is no joy. Put me up in the saddle, I'm just a little boy. A little boy on a mission, like the Tour de France, like Fred and Ginger, when they were doing their dance. To the sound of the river out on the old bog road the gorse and the heather. Sure, I'm as free as a bird. It helps me remember how good it used to be when I was a king. The bike, the road, and me. I think I'll go for a ride. Every ride is little victories, challenges, and trials. You hope the skies won't open when home is many miles. You think you're cruising, your world is floating along. But a fall or a puncture, anything can go wrong. And then you know you're vulnerable, at the mercy of the wind. With every hill you climb, you begin, you begin, you begin to be a spokesman with the freedom of the road. You see the Wicklow Mountains, you know you have to go. i go for a ride. There are cycling heroes, each one is my pal. They inspire me when I'm pedaling by the river or canal. Some days I'm Sean Kelly, some days I'm David Byrne, pedaling through Dublin town or in Portland, Oregon. Christopher and dreadlocks, Donald Lunny and Alwyn Fuere. Cycling through the city, I'm waving to them all there, eh? <laughs> Get up in your bike No petrol, no diesel, you'll never get obese. A cadenza in a musical piece, and there is peace, peace of mind when you ride the frontier between nature and mankind. I think I'll go for a ride. I think I'll go for a ride. Summer evenings on the road, a cool breeze in my hair. Poetry in motion onto wheels. around till there. I think I'll go for a ride. I think I'll go for a ride. I think I'll go for a ride. En als een soort muzikale donkeyshot blijf ik tegen de Nederlandse windmolens invechten. Tegen de Nederlandse muzikale windmolens. Want ik blijf het maar proberen om deze platen ooit ook door anderen gedraaid te krijgen. Je hoorde eh, Luca Bloem, afkomstig uit Ierland, een prachtige The Ride. En uh, bijzonder jammer dat deze plaat in Nederland helemaal niet aanslaat, ook werkelijk niets doet. Op donderdagavond hebben we hier bij Radio 501 een recapprogramma. Dat wordt eh, gepresenteerd door Barry En uh, dat muziek die daar een beetje in het straatje past, is van Toets en de Maytales hier, Pressure Drops. Ik eh, moest aan denken toen ik onlangs op een regenachtige dag een bezoek bracht aan een camping in het midden van ons land. Ik bezocht daar een wat oudere vrouw die, <laughs> dames en heren, kijkers, die ooit een van mijn jeugdliefdes was. Nou ja. Via Facebook eh, kregen we weer contact en besloten we samen wat eh, onschuldige herinneringen op te halen. En de vroegere vrouw, de vroegere jeugdliefde, die was nu oud, krom en grijs geworden. En de, en de paar tanden die ik zag zitten toen ze haar mond opende om mij te zoenen, die waren die, waren die paar tanden die waren bouwvallig en rot. Maar in haar ogen herkende ik de schoonheid van vroeger. In haar ogen nog wel. de vrouw die was onderdeel van een hele grote familie op de camping. Heel veel tenten vlak naast elkaar. Grote tenten, kleine tenten. Tent van haar dochter en schoonzoon. Diverse tenten van haar kleinkinderen. En, en, en, en, en, en, zelf, en zelf bivakkeerde deze vroegere jeugdliefde in een kleine wigwamtent. Haar man was een jaar of tien geleden overleden. zij vond dat ze niet meer nodig had dan deze wigwam wigwamtent. Zo'n hele kleine wigwamtent. En dames en heren, het was een hele bizarre ontmoeting. Ik kan niks anders zeggen. Niet alleen door de regen, niet alleen, niet alleen, niet alleen, niet alleen omdat de halve camping onder water stond, maar ook door de confrontatie met het verleden kunt zich dat misschien wel voorstellen. Je denkt toch ergens de frisse liefde van toen te gaan ontmoeten en je wordt geconfronteerd met, een, met de ruïne, <laughs> de ruïne van het heden. En met de, en met de luidruchtige omgeving van die ruïne. Hè? Eh, eh, de geschreeuw, wat een kut weer, hè? wat een kut weer, wat een camping, alles is hier even kut. En alles en iedereen werd in het negatieve getrokken. Alleen mijn jeugd, liefde Angelique van Geffelen haar naam die ben ik nooit vergeten, Angelique Vergeffelen. Die, die bleef positief. Na regen komt zonneschijn, zei ze met haar mond met weinig tanden daarin. Na regen komt zonneschijn. <laughs> Ja, daar. Maar niemand, niemand geloofde daarin. Niemand geloofde in Angelique, na regen komt zonneschijn. En ik kan het me ook wel ergens voorstellen, dames en heren, als je, als je, als je zo'n enorme moddertroep ziet. de tenten, gescheurde tenten, schreeuwende kinderen, oh, oh, oh, huilende moeders, zo doen we dit niet aan, brakende opa's, weer gaat er eentje. En dan een uitgebluste oma in een hele kleine wigwamtent. Niemand gelooft dat het ooit beter wordt. Het, nooit, het, wordt nooit, het wordt nooit meer de zonnige vakantie waar je zo op verheugd had. En Angelique ja, die werd ook niet meer de zonnige jeugdliefde waar ik zo naar verlangd had. En, en van het gesprek met haar weet ik me eigenlijk ook al ja, niks meer te herinneren. En heb ik spijt dat ik er heb opgezocht? Nee, dat ook niet. En zult u zich wellicht afvragen, hey, de Grem, dat waarom zegt u het eigenlijk allemaal? Ja, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. <laughs> nou ja, goed. Ik wens u een eh, fijne voortzetting en een aangenaam etensdorp. money Richie Valens uit 1957 gestel. Eh, en je hoort het prachtige 'Labamba'. Richie Valens, eh, die samen met Buddy Holly en de Big Bopper bij een tragisch vliegtuigongeluk om het leven kwam. En eigenlijk zou Richie Valens niet met dat vliegtuig meegaan. Maar uh, nou moet ik weer op een naam komen. En dat hoor je verderop in dit programma ja, die dacht, ach, laat die jonge jongen toch voorgaan. Ik heb mijn carrière al voor een groot deel eh, op de rit, dus laat hem maar in het vliegtuig stappen. En eh, zo stapte Richie Valens in dat vliegtuig wat in eh, sneeuwstorm in februari 1956 neerstortte. In de jaren 60, eind jaren 60, eh, eh, richtte... Eh, moet ik eens even goed nadenken. Arnie Treffers, een bandje op. Arnie Treffers kwam uit de omgeving van Arnhem. En die band noemde hij de Moons. De Moons ging later over in Longtal Ernie en de Shakers. Toen Jan Rietman erbij kwam. En een van de eerste hitsuccessen die ze hadden. Dat was begin jaren 70. Dit prachtige jeugdsentimentele ballerina. Radio 501, het het hart op internet. Je kunt reageren via de chat en uiteraard via de mail studio.radio501.nl En Tetje die reageert al en die blijft luisteren met plezier. Tetje, mocht je een verzoekplaatje hebben, dan kan dat altijd. Ik ken ongeveer je smaak, dus ik eh, kan wel iets verzinnen. De plaats die afgestaan werd aan Richie Valens. Overigens werden er twee plaatsen afgestaan aan de Big Bopper en aan Richie Valens. Dat was gedaan door Wailing Jennings en eh, Tommy Alsop ben je weer bijgepraat voor wat dat betreft. En dan is er heel veel aandacht aan de New Wave afgelopen week. Ik zei het bij aankondiging van dit programma ook al. Een van die componenten die een belangrijke stempel drukte op het geluid van de New Wave eh, was de formatie Cocktail Twins. Hadden een heel eigen geluid in die vorm van muziek, Bluebird. for your hope. 4 uur tot in de kleine uurtjes kun jij genieten van... Dory Swart, Lucky Fons, Matanya, Joy Bradley, Steve, Steven Simmons, Andy, Wooden Saints, Mangaloo, G-Item, de Grand Park Orchestra onder leiding van Wouter Hakhoff, Pink Hippo DJ's, Easy Go, Doug, Electric Tears, Holland Electro, Jules Otto, Niels van der Gulik, Pepijn, Vea van der Poel, Matt Harlan, Two Shakes of a Still. Speciale orkestgasten Arme Soldaat, Diggy Dex, Cordol en veel en veel meer. 6 oktober 2012, Pop at the Park. Mis het niet. Dan uw verkeersinformatie. Het verkeer op de A12 dient rekening te houden met wegwerpaansteek... <clears throat> Weg, wegwerkzaamheden. Er staat inmiddels een file van... Moeite met lezen? Iets waar mensen met dyslexie vaak last van hebben. Als u wilt weten hoe u het beste met dyslexie op het werk of in uw omgeving om kunt gaan, kijk dan op www.dyslexie.nl.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 Van 1 uur tot middernacht op Radio 501. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. GB Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Radio 501. Sunday Monday. Mark Schrander. nu toch altijd geroepen hebben dat er in de jaren 90 geen goede muziek gemaakt is. Nou, dat moet ik hierbij herroepen. Dit was een zeer zeker eentje. De Hooters eh, Satellite, een beentje afkomstig uit Amerika. Prachtige muziek. En eh, ja, zo kan het dus ook klinken. En zo klonk het in de jaren 90 af en toe. Maar ik blijf erbij dat in het algemeen er toch eh, weinig goede muziek is gemaakt in die jaren. Over hele goede muziek gesproken. Sabrina Stark, eh, dat is een eh, hele mooie dame. En die heeft ook hele mooie muziek gemaakt. Home is you. apricot stardust in your it's slipping through like sand. Try to grab a hold of it, but you can't. Because there's nothing left. There's nothing left. That's how it was between you and me. But to tell the truth I didn't make it easy. Trying to be me, but still there for you. Doing the best I can. be the river to your flow. I wanna be the one that you used to know. Take all your burdens when you're feeling low. Hold you close, and that will let And when you ask me to, I won't be able. I'll still. I wrote it on a piece of paper, but it didn't get me through. So I'm coming back around full circle only Yes, I'm coming back again full circle only Yes, I'm coming back around full circle now. Cause home is Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. Is de Nederlander bereid reclameboodschappen te ontvangen op zijn telefoon in ruil voor korting op zijn prepaid abonnement? We vragen het de mensen op straat. Meneer, wat vindt u van dit eh, idee? Ik hoor het voor het eerst. Ik, vind het, eh, ik heb eh, zelf geen mobiel. Wat krijgt u normaal gesproken voor sms'jes? Ik heb geen mobiel, meneer. Maar heeft u wel korting? Dat wel. Ik krijg sms'jes vaak gewoon hele korte dingen, Ga je wat drinken. Eh. Maar die krijgt u dan op uw mobiel? Ik heb geen mobiel, meneer. Hoe vaak moet dat zeggen? hoe ontvangt u dan sms'jes? Gewoon op mijn eh, gms. U bent niet nu het interview expres aan het verstoren, want ik ben gewoon met een serieus programma bezig. Ik, ik heb heeft u een mobiel? Ik heb een mobiel, meneer. Heeft u een mobiel en een vaste lijn of heeft u een mobiel? Ik heb alleen een vaste lijn. Ik ben, ik ben met een serieus eh, interview bezig. Het is belangrijk meneer, ik probeer u te helpen. U vraagt dingen, ik geef u antwoord. Heeft u een we vragen het de mensen op straat. Heeft u een mobiel? Ik heb een mobiel inderdaad. SMS u veel? Ik sms een keer of drie per week. En kunt u even omschrijven wat voor soort SMS dat zijn? Simpele dingen. Ik sta voor eh, café eh, De Hobbel. Oh. Wat zegt u? Niks. Wie zit nou wie te saboteren, meneer? Heeft u een abonnement met korting? Heeft u een prepaid of een gewoon abonnement? Ik heb ook gewoon een abonnement. Dacht ik wel Doe even normaal. Meneer, wat doet u nu? Wat is dit? U vraagt aan mij een interview en u gaat met die microfoon zo eh, in mijn gezicht prikken. Ik probeer een normaal interview Ik probeer helemaal geen normaal interview te doen. Nee, maar dan moet u normaal antwoord geven. Volgens mij is het gewoon allemaal eh, in scène gezet. U pakt dit willekeurig voorbij gaan. Als dit in scène gezet zou zijn, zou u een personage zijn en dat bent u niet. En dat weet u helemaal niet, of ik dat ben of niet. Wat hetzelfde dat ben ik een acteur die verkleed is. Maar in dat geval bent u het die mij voor de gek houdt? Nee, nee, nee, nee. Dan zouden wij met z'n allen in het spel zitten. Snap maar dan hadden wij elkaar toch al eerder hierover gebeld of ge Ik heb geen mobiele telefoon, meneer. Dan is dat de reden dat dit een heel onduidelijk filmpje is. Wij gaan terug naar de studio en zo zien we maar... Ik ga niet naar de studio. your dream. And as I held her, she said, See what I mean? I said, What? She said, Woo wee. I said, All right. She said, Love me, love me, love me. Undercover angel, midnight fantasy. I've never had a dream that made sweet love to me. Ooh, undercover angel, answer to my prayer. You made me know that there's a love for me out there somewhere. Whoa, somewhere. Heavenly surrender, sweet afterglow. Giving up my heart to you now, angel, don't go. She said, Go find the right one, love her, and then when you again. I said, What? She said, I said, Alright. She said, Love me, love me, love me. Undercover angel, midnight fantasy. I never had a dream that made sweet love to me. Ooh, undercover angel, to my prayer. You made me know. zeg mij maar eens waar je deze plaat meer kan horen dan bij Radio 501. LNOD uit de jaren 70. Ik durf te wedden dat je hem nergens anders hoort dan hier alleen bij ons. Undercover Angel, prachtig nummer en jeugdsentiment allemaal van onze kant. Je kunt ehm, blijven reageren. Bloem zegt mooi, eh, zeker een mooie plaat eh, dat eh, van Ellen Od. Je kan het op YouTube terugvinden. En eh, de volgende plaat die we gaan draaien is eh, van een Keltische rockformatie. Die luistert naar de naam Big Country. Opgericht door Stuart Adamson. Die in, in 2004 een hele mooie plek uitzocht om zichzelf te verhangen. En dat was op Hawaii. En als je toch zoiets van plan bent, ja, dan kan je het maar beter bij zonsondergang doen. Met een mooi dieprode zon die in de zee zakt. En dan langzamerhand die je eh, daar letterlijk de adem ontneemt. Ja schets er maar een beeld bij. Mocht het ooit van plan zijn, dan moet het mooi gebeuren. Ze hadden wel een aantal hits in die periode. En dit is er een van. Eigenlijk de grootste. Big Country met Chance. before. I'd been walking around with my eyes on the floor. But now you're everywhere to me, you're every face that I see. Things ain't moving quick enough for me. I guess I've been running slow Een nummer van Amy McDonald, Slow It Down. Uiteraard ook een compositie en een productie van Mike Bett. Je hoorde Slow It Down, dat zou ik tegen Rogier willen zeggen. Je kunt reageren wat je, om te laten blijken wat je van deze plaat vindt via de chat. En eh, nogmaals via ons mailadres, dat is studio.radio501.nl. En New Wave zijn we vanavond al met eh, verschillende nummers aan de gang mee geweest. En eh, dit is er ook een. Begonnen ooit als punkband in de jaren 70, later overgestapt op de New Waves Flow. Eh, Flow heet het. De Clash. Echt origineel. Hitsville UK, prachtig om terug te horen. They cried the tears, they shed the fears. They cried the tears. uit België, deze Tom Helsen. Al sinds 2004 maakt hij muziek. En als de heren op de achtergrond iets zachter kunnen praten, dan eh, kan ik ongetwijfeld eh, door, eh, over het geluid heen kunnen komen. Eh, Tom Helsen dus, een prachtige zanger, sinds 2004 actief, afkomstig uit België. Dit was solowerk uit 2010, heette Easy. En eh, dan uh, Hoti en de The Blowfish. 12 weken nummer 1 in Amerika. I only wanna be with you. Dollar, eh, een duo afkomstig uit Engeland, voorheen deel uitmakend van de Guys en Dolls. En daar kun je ongetwijfeld helemaal niets bij voorstellen, want ze maakten wel hele andere soort muziek. Ze verlieten de Guys and Dolls eind jaren 70 en eh, zijn daarna met z'n twee platen gaan maken. Dit was hun eerste, een Trevor Horn production, handheld, black and white. En eh, dat was uit 1981, schat ik zo'n beetje alweer. Dus 31 jaar geleden. Laten we wat eh, niet zo ver teruggaan in de tijd. Eh, een jaar geleden, toen bracht ene Skid Row een plaat uit. En die is heel toepasselijk bij dit tijdstip van de zondagavond. I Remember You. melodieuze rock van eh, Skid Row en het prachtige I Remember You. En zo hebben we nog veel meer mooie muziek voor de laatste 10 minuten. En die wil ik toch echt een beetje aanpassen aan het tijdstip op de zondagavond voor die laatste 10 minuten. Philip Coutant Tate begon eind jaren 60 met zijn eigen beentje de Stormville Shakers. En in 1975 ging hij op de solo tour. Dit is werk afkomstig uit 1976. In Nederland had hij in datzelfde jaar een heel bescheiden hit met Oceans Away. Dit moest de opvolger worden. Het is in Nederland niets geworden. In Engeland werd het nummer 1. Love's Like a Song. Philip Coutant Tate. the string klein juweeltje uit die tijd, maar een groot juweeltje uit die tijd. En des te meer onbegrijpelijk dat het in Nederland nooit wat is geworden. Eigenlijk eh, heeft eh, Philip eh, Koetend Tate in Nederland nooit het succes gehad wat hij eigenlijk wel verdiende. Maar goed, in Engeland is het een zeer gewaardeerde muzikant. En ik heb via de mail nog wat contacten met hem. Hij wil nog dolgraag naar Nederland komen. Dus degene die het wil financieren, die mag zich aanmelden. En je zou mij er blij mee maken. Een heleboel andere fans van hem ook in Nederland. En hemzelf ook. En dan is het eh, tijd om twee mensen een hart onder de riem te steken. Remco Nannings, eh, die vanavond luisterde. Remco, eh, leuk dat je er weer bent. En Rogier de Kijk zit, de sidekick <laughs> voor vanavond en iedere week in dit programma. Telau, speciaal voor jullie met Lange Frans, zing voor mij. Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, s ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Club, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt: Zing een liedje voor me, Frans. Zing een liedje voor me, Frans. Ook al is het in het Frans. Zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij. Dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me. Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in een strijd die niet te zijn was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me. Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd maakt me vrij. Zing een liedje voor me. Anna, een veelbelovende jonge meid. Een vlotte meid, zat op school en was voorbereid. Wilde studeren, had de wereld graag doorgereisd. Maar nu zegt de dokter dat ze een jongen krijgt. De buik groeit, maar het gevoel is nooit zonder spijt. Als ze kiest voor zichzelf, is ze er wonder kwijt. Hij kon de druk niet aan, liet er in de uppie staan. Gaf haar geen duppie en hij vertrok naar ver vandaan. En nu is zij alleen. De moeder helpt wel mee, maar die is ook gestrest en zit in de AOW. En toch zit Anna hier, de zoontje aan haar hand. Ze zijn gelukkig samen, ze zegt zingen Frans. Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor En daarmee komt een einde aan deze uitzending van Sunday on Monday voor deze zondagavond. En zou ik eh, zeggen, voor alle zieke mensen van harte beterschap, voor alle gezonde mensen, kop op en maak er wat van komende week.